12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Landelijke politici prijzen het optreden van de scheidsrechter... tijdens de eerste divisiewedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior. Hij legde het duel 10 minuten stil vanwege racistische spreekkoren... richting Excelsior-speler Mendes Morera. VVD-Kamerlid Gus spreekt van een strak optreden van de scheids... en vindt dat de daders een stadionverbod moeten krijgen. Ook D66, PvdA en ChristenUnie zijn blij met het optreden van de scheidsrechter. De KNVB zegt dat hij het protocol voor spreekkoren goed heeft gevolgd... en dat er mogelijk een tuchtzaak komt. Het Duitse vliegveld Weetse heeft het financieel moeilijk. Als de lokale overheid niet met 1,9 miljoen euro over de brug komt... komt het voortbestaan in gevaar, zegt de exploitant. Weetse ligt net over de grens bij Boksmeer... en is populair bij Nederlandse vakantiegangers. Maar het aantal vluchten daalt. Alleen Ryanair vliegt nog op Weetse... maar die maatschappij heeft er nog maar drie toestellen staan. Vorig jaar waren dat er nog zes. Dit jaar ontvangt Weetse daardoor maar 1,3 miljoen passagiers. In het topjaar 2010 waren dat er nog ruim twee keer zoveel. Computer- en printerfabrikant HP wijst overname door concurrent Xerox af. Xerox heeft 33,5 miljard dollar geboden... maar volgens HP levert dat voor het fusiebedrijf een te grote schuldenlast op. HP erkent wel dat een fusie voordelen heeft... en wil kijken welke andere mogelijkheden er zijn. Printerfabrikanten hebben het moeilijk omdat er steeds meer in de cloud wordt gewerkt en steeds minder wordt geprint. De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas heeft de ATP-finals gewonnen. Het slottoernooi voor de beste tennissers van de wereld. Hij won in drie sets van de Oostenrijker Dominic Thiem. 6-7, 6-2 en 7-6. Het is voor Tsitsipas, de nummer 6 van de wereld, zijn eerste grote titel. Hij deed voor het eerst mee aan de ATP-finals. Het weer. Vannacht bijna overal regen. Minima tussen 2 en 6 graden. Daarna een bewolkte dag met veel regen.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 I was out there seeking after hours for money, looks, and power. But all that goes and always goes. And just give me some love. Cause I'm running out of that feeling. Time to burst from desire. on. Baby, turn me on, turn on.